uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. De pvv hoogleraar bestuurskunde zei bij de Limburgse omroep L1... onder meer dat Wilders met het apart zetten van bevolkingsgroepen... het klassieke fascistische verhaal vertelt. Volgens de PVV vergroten Frissers uitlatingen de kans op een aanslag op Wilders. De partij vraagt de minister Bussemaker of ze op wil aandringen... om Frissen uit zijn functie te ontheffen. De PVV stelt dat de hoogleraar bestuurskunde uitspraken deed... zonder enige wetenschappelijke grond. Vertegenwoordigers van de gemeente Den Bosch hebben vanavond gesproken met de aannemer en onderaannemer die betrokken waren bij de verbouwing van het pand aan de markt dat gisteravond instortte. Ook een vertegenwoordiger van brillazaak Pearl, die in het pand was gevestigd, was daarbij aanwezig. Wat er precies is besproken is niet bekendgemaakt. Morgen begint een onderzoek naar de oorzaak van het instorten van het winkelpand. Pas daarna wordt het puin geruimd en worden de ernaast gelegen panden gestut. Voor die tijd mag niemand er naar binnen. De VN is van plan de komende vijf dagen noodhulp te brengen naar ruim 150.000 Syriërs in belegerde gebieden. De organisatie schat dat zo'n half miljoen mensen geen kant uit kunnen vanwege het oorlogsgeweld. De organisatie hoopt dat het staakt het vuren, dat gisteren is ingegaan, stand houdt, zodat de bevolking in de belegerde gebieden hulp krijgt. In de Amerikaanse staat Ohio is een dominee doodgeschoten tijdens een kerkdienst. De dader is een broer, melden lokale media. Schietpartij was in een baptistenkerk in Dayton. Het koor was volgens getuigen aan het zingen toen een man uit het publiek naar voren kwam en enkele kogels afvuurde op de 70-jarige dominee. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De schutter werd nog in de kerk gearresteerd. Zijn motief is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Vannacht is het helder. Het vriest 1 tot 3 graden. Morgen is het zonnig. Alleen in het noordwesten in de ochtend nog wat kans op bewolking. Het wordt een graad of 6.